69-jarige Het Hart zegt dat ze het jammer vindt dat het opvangwerk voor zeehonden in Pieterburen nog altijd nodig is. Het weer vanuit het oosten klaart het op, maar in het westen lost de bewolking pas in de loop van de ochtend op.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 Zo'n 12 miljoen kiesgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen... In 1999, 2003 en 2007 ging nog geen 50% van de kiesgerechtigden naar de stembus. In Leeuwarden konden de mensen vannacht al stemmen. De gemeente wilde zo vooral jongeren trekken. Langs de snelweg bij Lelystad zijn om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants opengegaan. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Grote vraag is of de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV daar een meerderheid krijgen... Drie peilingen die gisteren werden gehouden voorspellen dat de drie partijen tussen de 34 en 38 zetels krijgen. De Libische leider Gaddafi werft op grote schaal Tuaregs om voor hem te vechten. Dat zeggen regeringsfunctionarissen in het noordoosten van Mali. De jonge Afrikanen trekken volgens hem nasaal naar Libië, waar ze geld en wapens zouden krijgen. Gaddafi zou hele groepen Tuaregs met het vliegtuig laten ophalen vanuit Tjaad. Volgens ooggetuigen in Libië worden ze ingezet als huursoldaat. De woestijnkrijgers zouden samen met de milities van Gaddafi vechten tegen de in opstand gekomen bevolking. De Oostenrijkse Natasja Kampusch wil een schadevergoeding van de overheid. Volgens haar heeft de politie niet genoeg gedaan nadat ze in 1998 was ontvoerd. Ze werd acht jaar lang gevangen gehouden en wist uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het is niet bekendgemaakt hoe hoog de schadeclaim van Campus tegen de staat is... maar volgens Oostenrijkse media gaat het om een miljoen euro.